Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump gaat woensdag naar El Paso. Dat heeft de burgemeester van de Texaanse stad gezegd. Daarna zou Trump ook naar Dayton gaan. In beide Amerikaanse steden werd afgelopen weekend een aanslag gepleegd. In El Paso kwamen 22 mensen om toen een man van 21 het vuur opende in een winkelcentrum. Zondag schoot een man van 24 negen mensen dood bij een bar in Dayton. Gisteren zei Trump dat aanslagplegers zoals die van afgelopen weekend in de VS makkelijker de doodstraf moeten kunnen krijgen. Een homostel zegt zondag te zijn uitgescholden en bespuugd door een Uber-chauffeur. Dat gebeurde toen ze van de Pride Amsterdam naar huis wilden. Naar eigen zeggen werd de chauffeur agressief toen de twee mannen elkaar een kus gaven op de achterbank. Uber laat aan AT5 weten het incident te betreuren. De aandelenbeurzen hebben wereldwijd te kampen met stevige verliezen. In Amerika verloor de Dow Jones bijna 3 Het grootste verlies op één dag dit jaar. De AEX in Amsterdam sloot op min 2,4 De grootste verliezen waren in de banken- en technologiesector. De koersen staan onder druk door het oplaaiende handelsconflict tussen China en de VS. China is gestopt met het kopen van Amerikaanse landbouwproducten... en dat was weer een reactie op het eerdere besluit van president Trump... om extra tol te heffen op Chinese producten. In Amsterdam is een man in een Duitse auto gearresteerd... na een urenlange achtervolging door de Duitse en Nederlandse politie. In de buurt van Oberhausen werd de bestuurder staande gehouden bij een controle. Toen agenten een mogelijk vuurwapen in zijn auto zagen... ging de bestuurder er vandoor. De bestuurder werd in Amsterdam uiteindelijk aangehouden. Hij wordt overgeleverd aan Duitsland. Het weer vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en klaart het op. De temperatuur zakt naar een graad of 15. De komende dag schijnt de zon van tijd tot tijd. Het wordt dan 22 tot 24 graden.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 We just wanna party with that in the war room. Do you want some? No, I don't, son. Try and watch me and Paolo, do you want money? I'm just trying to turn up, try to work something. Shots said it dig, cuz you wanna fucking furnace.